De laatste paar jaar worden studenten toegelaten via een goede motivatiebrief en hun cijferlijst. Maar dat is bij nader inzien toch oneerlijk, vindt het kabinet. Studenten met geld kunnen bureautjes inschakelen om ze door de procedure heen te helpen. En ook studentenvakbond LSVB vindt het klooien met cijferlijsten en brieven niet oké. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk studenten met bijvoorbeeld een migratieachtergrond of studenten ehm, wiens ouders eh, niet rijk zijn, geen eh, bijles hebben kunnen, eh, kunnen betalen om de eindexamens te maken, dat die studenten op achterstand gesteld worden. En wij vinden dat als je je middelbare school goed hebt afgerond, je in principe toegang zou moeten hebben tot het hoger onderwijs. Hogescholen en universiteiten mogen straks zelf besluiten of er weer wordt gelood. Urk staat op scherp. Al drie weken op rij wordt daar gereld tegen de politie. Maar er is hoop, zegt de burgemeester, want buurtbewoners gaan dit weekend de straat op. Dat we nu anders het weekend ingaan dan we de voorgaande weekenden ingegaan zijn. En dat komt vooral omdat nu de samenleving van Urk zich mobiliseert en aangegeven heeft er is een grens voor ons bereikt. Wij gaan onszelf inzetten om deze rellen in te dammen. Opnieuw is er een deel van het dorp aangewezen als risicogebied. Agenten mogen mensen fouilleren en er is cameratoezicht. De afgelopen maanden zijn meer kerstverse vaders wekenlang thuis geweest bij hun baby. Bijna de helft van de vaders heeft betaald verlof genomen. Jeroen had die eerste momenten van zijn kleine niet willen missen. Dus de eerste, eerste weken maak je alles mee. Je bent overal bij. Ik had er echt niet aan moeten denken dat ik na vijf dagen eigenlijk weer had gaan werken. Pas sinds afgelopen zomer kunnen vaders maximaal vijf weken verlof nemen. Daarvoor ging het maar om vijf dagen. Ook Jeroens vriendin is blij dat hij meteen vanaf het begin met de poepluiers en schoonmaakdoekjes aan de slag kon. Ook omdat, eh, ja, volgens mij krijgen ze wel een eh, sterkere band. Hè? Omdat hij hier altijd eh, aanwezig is geweest. En dan nog het weer. In het hele land heb je kans op een bui vanavond. Het blijft vannacht rond de 3 graden. Morgen een grijze en natte dag. Een graad of 6 wordt het dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland zijn meerdere ongelukken gebeurd. Op de A4 de richting Amsterdam tussen Burgerveen en de Schipholtunnel... een half uur verdraging door een aanrijding. Er is maar één rijstrook open. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag... Tussen Amsterdam Centrum en Knopen Meer een half uur vertraging na een aanrijding. Er zijn drie rijstroken dicht. En op de A10 Oost richting Amersfoort tussen Knopen Meer en Afrit Watergasmeer 10 minuten vertraging.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 Goed, welkom in het tweede uur van Welkom in Zandvoort. Mijn naam is Walter Sands, ik ben er nog tot 7 uur. En zometeen ga ik praten met Floor de Bruinkops van Galerie Bloemendaal. Ze hebben een nieuwe expositie en die gaat ook gewoon in coronatijd door. Dat zometeen om kwart over zes. En tot die tijd twee plaatjes Coldplay bijvoorbeeld. Viva la vida. saíste hoje. la Vida. Ja, wat gaan we nog meer doen dit uur? Zometeen dus inderdaad gesprek met eh, Galerie Bloemendaal. En eh, dan rond de klok van eh, half zes, kwart voor zes... een mooie nieuwe column van Tino Stuy... die ook afgelopen dinsdag uitgesproken heeft. Het gaat over verrassingen en, ja, en ook over kaas van doen. Dat je daar niet te veel van moet eten. Nou ja, dat hoor je zometeen en, hier bij ZFM. We gaan nog één plaat draaien. Dat is de, van het nieuwe album van Gregory Porter. En er staat een geweldig nummer op You Can Join My Band. Dat ga ik voor je draaien. Ondertussen draai ik de telefoon. Ga ik even bellen met Floor.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 Goed, dan fietsen we even de zeeweg af en dan in Overveen linksaf. Bloemendaalse weg op. Even doorfietsen en dan komen we in Bloemendaal. En op nummer 36 op de Bloemendaalse weg. Daar zit de Galerie Bloemendaal. En wie runt dat allemaal? Dat is Floor de Bruinkops. En zij hangt hier aan de telefoon bij ZFM. Goedemiddag, Floor. Goeiedag, Walter. Wat leuk om jou te horen. Ja, hier ben je. En eh, ja, wat, wat leuk. Eh, de, ik, ik, zag inderdaad dat je toch nog dit jaar een, eh, een expositie georganiseerd hebt. Toch nog de afsluiting. Toch een, toch een afsluiting gedaan. Ik, ik dacht het is ook zonde om natuurlijk het pand zo midden in het dorp dan licht te laten staan. Ja. Dus het is een heel gevarieerde tentoonstelling geworden. Ja, want je zijn de vijfde, dus al een weekje open. Gaat goed? Ja, ja, er komt, uh, ja, er komt ja, toch veel mensen toch eh, binnen van, van het. Uh, dus er is toch kennelijk behoefte aan om, om te kijken. Ja. En het, het, is nu, we hebben dus textielobjecten zijn er van het. De, en daarnaast zijn van Martine Lemmens is dat. Mhm. En Afrikaanse maskers uit Mali, van de Dogon-bevolking. En dan verder is er weer keramiek van Ineke Heesemans. Die, eh, nou, ik noem nu even, ik gaat nog niet op hun werk in. Ja. En dan de geanceneerde fotografie van, het, eh, van, van Kuno Grommers. Ja. En de sieraden. Eh, Joke Hogendorp is natuurlijk heel vaak mhm. aanwezig met parels en edelstenen. En er is nu ook de, eh, de, de, de goud-zilversmid eh, Gea Snijders. En dat zijn dus veel verfijndere sieraden. En dan, hè, het houdt natuurlijk niet op, dan is er ook nog schilderijen van eh, Marion, hoe heet het, Marion? Ja, Marion van Harreveld. Van Harreveld. <laughs> En, nou, en zelf hang je natuurlijk? van mezelf hangt er ook van alles. En dat, dat is ook van kleine zeefdrukjes tot grote werken. En, en, eh, nou, oh, en dan hebben we natuurlijk ook wel wat bijzonder is eh, van een verzamelaar. Uh, die heeft een beeldengroep van acht musicerende dames in middeleeuwse kleding. Hè, met middeleeuwse instrumenten. Ja, en, dat, is van Karel Gomes inderdaad. En je, schrijft inderdaad op zijn site... heeft, hij heeft ook werk in het Rijksmuseum hangen. Ja, die heeft ook werk in het Rijksmuseum hangen. Ook in het Centraal Museum in Utrecht. Amsterdamse Historisch Museum. En hij heeft ook daar op de, de het Gandhi Monument is van hem. Het, ja, hij is heel uh, figuratief is die. Mhm. Maar het is een hele bijzondere beeldhouwer. Het is, ja, het is natuurlijk iedereen... ja, de een houdt van dit en de ander van dat. En hij is in 2016 overleden. Hij is geboren in 1930. Mhm. En Mart van der Vlucht is dus de verzamelaar. En ik geloof dat hij iets van, van nou, iets, iets van 80 of meer, ik weet het niet precies, hè, maar heel veel eh, beelden van hem heeft. En die is langzamerhand ook een beetje wat aan het afstoten. Dus onder andere ook, ook, de, ook deze deze verzameling, acht muzicerende dames, maar ze zijn ook gewoon per stuk te koop. Ja. Dus je hoeft niet meteen de hele verzameling te kopen. dat hoeft niet. Nee, ja, en dat is grappig, want eh, als je dat opnoemt, ik weet het, maar het is echt een hele grote galerie. Het is, eh, het, is het voormalige eh, blokkenplant voor de mensen hier in Zandvoort die dat niet weten. En ja. ik geloof iets van 500 vierkante meter heb je in totaal. Eh, het is 50 meter diep en 10 tot 12 meter breed. Ja. En, en, en daarom is het ook heel veilig. Eh, we, wij, mogen gewoon 30 eh, mensen gewoon in, in deze ruimte hebben. Dus dat is evenveel als in het concertgebouw. Ja. ja. Alleen daar zijn de kosten natuurlijk vele malen hoger, want dan moet dan een verwarming aan en van alles. Ja, we hebben wat terrasverwarming staan. Dus het, uh, en je jas gewoon aan. Het is een beetje simpel, maar het is maar ja, het ziet er altijd wel heel goed uit. Ja, absoluut. Uh, Floor, wanneer, wanneer, is het open? Want eh, vrijdag, zaterdag uit mijn hoofd, geloof ik? Ja, vrijdag, zaterdag is het open van uh, eh, 1 tot 5. En mhm. we zijn dan de dagen voor kerst op maandag, dinsdag en woensdag zijn we ook open. Oké, en dat was dus inderdaad op de Bloemendaalseweg 46? Ja. Nou en, midden in het dorp. Ja, midden in het dorp. En, en op kerstavond eh, komt er een klein kerstconcert van drie kwartier. Oh, met Max Koning. Die speelt dan op, op, op zo'n zo'n reisorgeltje wat ooit eh, eh, heeft hij eh, dat, dat, dat, werd gebruikt bij het Engelse leger in de Eerste Wereldoorlog. Ik weet niet of ze tegen India vochten, ik weet niet waar ze precies vochten. Ja. Dat heeft hij maar laten restaureren. Dus daar speelt hij dan op. En dan vertelt Ton Hoenderdos, is een cabaretier hier in Bloemendaal... die vertelt dan een kort kerstverhaal. Dus oh, dan is er toch een beetje kerst. Hè, want hij speelde normaal altijd in de kerk in Eilenhout... Maar mhm. ja, alles, alles is dicht nu tegenwoordig. Ja, ja, behalve bij jullie. Eh, behalve bij ons. Ja, daar zul je ongetwijfeld moeten opgeven. Dat kan via de site? Of, eh? Eh, ja, je kan via de site kan je opgeven. Van, en, en vol is vol. Gewoon, we mogen 30 mensen hebben en, en het, dat is het. Ja, dat is prima. En dan vragen we als kleine onkosten voor, voor, de, voor de muzikus en de cabaretier 5 euro ah. En dat allemaal op kerstavond. Wat een ontzettend leuk initiatief. Ja. Nou, en daarnaast die en... is die, tentoonstelling Kunst kleurt decembermaand. Wat een mooie, mooie titel ook, Floor. Ja, ja, ja, elke keer verzinnen we weer wat anders. hè, <laughs> van het, eh, dus ik dacht, nou ja, nu doen we dan maar iets met, met kleur in de decembermaand. en we hebben natuurlijk de, de, dus de twee sieraadkunstenaars, die zijn eh, dus is gewoon duidelijk aanwezig. Van met eh, Joke, mm die dan echt van de parels en de edelstenen uit China is. En dan Gea Snijders, dat is een goudsmid. En zij maakt dus gewoon heel verfijnd werk eigenlijk van, van het met strak en organische vormen van het. Eh, dus dat is heel goed. En naast elkaar, het is een beetje yin en yang, die twee. heel erg leuk, heel erg leuk. Ja, en dat, ja. het, is, het is lastig te omschrijven, maar die textielobjecten en installaties, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Eh, ja, ze heeft het dus nu, heeft, ja, één ding heeft ze op de sokkel gezet. Mhm. hè, en de andere, ja, dat, dat, dat, is een techniek die ik echt helemaal niet ken. Heb ik ook nooit gedaan. Van, dat, is, dat is ja, echt weer een hele andere opleiding, hè, die textiele opleiding. Van het, eh, en, en zij werkt ja, deels abstract en figuratief, maar ja, als ik het zo zie, vind ik het eigenlijk heel eh, abstract werk. Mhm. hè, en met dat vilt, hè, en denkt ze dat ze daardoor gewoon meer diepte kan krijgen, wat gelaagdheid en, eh, en haar thema's die dan voor mijn gevoel dan wel heel abstract uiteindelijk uit, uh, gewoon, eh, zeggen worden. En dat gaat over de intermenselijke relaties en natuur en dan kunst. En nou, ook allemaal elementen uit het eigen leven, wat autobiografisch. maar ja, je, maakt er een mooi, je maakt er een mooie teaser van. Het is, het, is, het is, niet te omschrijven volgens mij. Je, kunt, je moet het echt zien. Nee, het is niet te omschrijven. je moet het gewoon zien. Dus het, en, dit is een luisterprogramma, oh, maar het is altijd heel moeilijk om te zeggen... hoe ziet het er dan uit? Ja, hè? ja dat is niet te doen. Oké, mensen moeten inderdaad maar naar, eh, naar gaan. Het kan nog tot en met de 25 zijn dus extra dagen ook open voor de kerst. En ja, eh, vooral heel veel, eh, heel veel succes daarmee. Ik kom zeker kijken nog ergens uh, een van deze dagen. Nou, wat ontzettend leuk. En dan... kijken van het, je bent altijd een trouwe gast. Daarom. een trouwe exposant ja, ook. Hè? Het is ook heel erg leuk bij jullie. Goed, dankjewel. Ik ga weer muziek en jij bedankt. Hè? Ja, natuurlijk. Ik ga weer muziek draaien en dat is uh, We hebben haar al gehoord van uh, eh, Hoeveel vond ik in het eerste uur. En ze heeft ook eigen plaat gemaakt.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 En ze is weer terug bij Hoevenvonnik. Ja, dat vertelde ik in het eerste uur al. Goed, en daarvoor hoorde je Floor de Bruinkops van eh, de Galerie Bloemendaal... over de nieuwe expositie. En eh, ga daarheen, het is echt heel erg leuk daar. Het is eh, de voormalige blokker, een mooi groot pand, lekker ruim. Dus je hoeft niet bang te zijn qua corona. Ze kunnen daar voldoende mensen in kwijt. En ja, ze hebben verschillende kunstenaars daar allemaal hangen. En heel, heel divers en heel erg leuk om te zien. Goed, zometeen. Het is eigenlijk eh, het is half zeven geweest. Eigenlijk zou ik nu de column van Tino even moeten draaien. Maar ik ga even een plaatje tussendoor draaien. Even een beetje uptempo. Even wat anders. Even een nieuwe plaat. Dit is Dua Lipa samen met Angel. En daarna de column van Tino. Before you came around, I was doing just fine. usually, usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, suddenly, suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I surrender. boven kaas. Niet alle surprises zijn leuk. Wilma, de niet vermoedende vrouw van Ron, werd onaangenaam verrast. Ze waren ruim 25 jaar getrouwd. Het vuur onder de piepers was al een tijdje uit... maar was nog geen bloedbonje in huis. Dat kon nog een tijdje doorsudderen, leek het, tot die bewuste dinsdag. Ron stond met zijn jas aan en deurklink in zijn hand... toen hij Wilma vertelde even Chinees te gaan halen. Wilma reageerde getrouw, Lekker, neem je van mijn portie fouillon hai mee? Rons antwoord was nogal onverwacht, kort en toch heel duidelijk. Ik neem voor jou geen hij meer mee. Sterker nog, ik kom er thuis ook niet meer opeten. Het was het laatste dat Wilma zag van Ron. Zes weken later haalde hij bij haar absentie een tas met kleren... en Ron komt nooit meer weer om. Niet alle surprises zijn dus leuk. Van ander kaliber verrassing zijn de surprisefeesten... gelegenheid van een jubileum of verjaardag. Die vallen over het algemeen wel mee natuurlijk. Het allerergste is het licht ongemakkelijke gevoel... dat je niet iedereen te spreken krijgt, zoals op je eigen bruiloft iemand zelf verrassen is natuurlijk veel leuker. Vooral de rol van ophouder, een afleider. Ik moest ooit met vriend Hans een uur of twee bezighouden... zodat hij thuis alles beslingerd kon worden. Dus ik bedacht de smoes dat ik misschien een auto wilde kopen in Amersfoort. Stukje rijden, een beetje rond de auto hangen en precies op tijd terug. Maar het liep even anders, want op het moment dat ik de beoogde auto instapte... Stapte, zat ik met mijn hoofd als shock en klem tegen het dak. Hij was veel te klein. Maar ik kon natuurlijk niet lineair terug naar Zandvoort... om de verrassing te verknallen. Gelukkig bracht Hans zelf uitkomst door een andere garage in de buurt te spotten. En ik zat vijf minuten later ongemerkt treuzend in een auto van het Koreaanse merk Shangyong. Die was wel groot genoeg en gaf me precies genoeg tijd om mijn surprise party niet te verknallen. Hans hield er een pittige kater aan het feestje over. Ik had een week later een Koreaanse jeep onder mijn kont. Veel grappiger vond ik wat Erna daarna overkwam... die haar vriend weg moest houden op een verrassingsfeest. Ze zouden samen kaasfondue eten bij Café Bern in Amsterdam. Het diner echter verliep sneller dan verwacht veel sneller. Dus na de kaas van het dessert en de koffie met friandises... was een blik op de klok genoeg om te weten... dat nog lang niet iedereen verzameld was voor de surprise party. Erna kon geen kan meer op. Paniek. Of zoals in het Engels prachtig kunnen verwoorden... she had to take one for the team. En tot totale verbijstering van haar nietsvermoedende vriend... bestelde ze nogmaals een kaas du om zich totaal ongans en gecertificeerd strontmisselijk te eten. Zo zie je maar, niet alle surprises zijn leuk... Ik hield er namelijk een Koreaanse auto aan over. Maar erna lactoseallergie en drie dagen lang verstopping. Kaas boven kaas. de lange versie. Ruim 6,5 minuut. Last Christmas, de pudding mix noemen ze dat dan. Gaan we lekker door met muziek. Billie Eilish, Everything I Wanted. Ook zo'n mooie plaat van vorig jaar. Inmiddels is er ook een nieuwe uit. Die is ook erg goed. Het is eh, kwart voor zeven hier bij ZFM. Gezellig.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 En ja, het is geen breaking news, maar het is wel een plek... waarvan ik denk dat morgen iedereen daar gaat staan. En dat is de Egmondse polder. En dan eh, de Hoverweg eh, van Alkmaar naar Egmond aan den Hoef. Want daar staat een rode ibis in het veld. En dat is een vogel die komt alleen maar voor in Amerika. En Zuid-Amerika zelfs. En het is inderdaad zo'n mooie lange snavel. En dan is hij vuurrood. Grote vogel. Waarschijnlijk is hij uitgebroken. Maar hij staat dus ja, daar in het veld tussen uh, Egmond aan de Hoef en Alkmaar. En eh, nou ja, als het NH dat vandaag op de site zet, het is eh, drie kwartier geleden, is dat online gegaan. Weet ik zeker dat het daar morgen vol staat met vogelaars. Dus hou afstand en hou de vogel een beetje in de gaten. Maar blijf vooral op afstand. Goed, we gaan nog even een paar plaatjes draaien tot de klok van 7 uur.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 Goed, uh, ja, het zit nog, nog vijf minuten. En eh, ik heb één hele mooie plaat voor je klaarstaan. Dat is echt voor mij de kerstplaat. Send Prayer van Errol Brown. Ik, eh, ik zal hem zo helemaal gaan draaien. Voordat ik je niet achterlaat met even te vertellen wat er nog allemaal hier op ZFM gebeurt. Vanavond hebben we See It. Dat zijn de jongens van de Dance. Die komen zo meteen live spelen hier. En dat, eh, dat kun je ook meestal gewoon via Facebook volgen. Is echt hele goed, eh, goede sets altijd. Ehm, morgenochtend Toepak. Meteen eh, vanaf 8 tot 10. Hij doet het al 27 jaar hier bij ZFM. En elke zaterdagochtend fris hier achter de, achter de microfoon samen met Jolande. En ja, zij op een heel eigen manier kijken zij naar het Zandvoortse en wereldnieuws. Dat allemaal hier morgenochtend bij, bij ZFM. Dan even een uurtje non-stop en dan komt Goedemorgen Zandvoort. Nou, ik vertel je net al de agenda die daar is. Eh, in ieder geval altijd leuk de loterij van de ondernemersvereniging. Dus eh, kijk wat je gewonnen hebt. Daarna hebben we dan eh, Mario Zandvoort met zijn oude 78 toerenplaten. Dat is ook altijd wel eens een leuk programma en best wel nostalgisch en heel erg leuk. En dan ja, Albert-Jan en Rob natuurlijk met Zandvoort op zaterdag. En dan naar de zondag toe in de ochtend. Even een herhaling van Mario Zandvoort. En dan JFM Jazz en eh, ja, ook dat is gewoon weer twee uur lang genieten. Goed, dat was het voor vandaag wat mij betreft. Ehm, ik ga eruit met die plaat van Errol Brown. Send a prayer to heaven. Maak er een mooi weekend van. En eh, doe rustig aan en hou afstand. En wear a mask. all those people still hungry on this day. All those people suffering their lives away. For all the children who today we give a toy, but come tomorrow, take away their joy. For those on this day still in captivity all the many others still fighting to be free. So many promises it seems we cannot keep. To rid this world we share of its struggles deep. So let's send a prayer to heaven on this Christmas day. Send a prayer and heaven shows. says that never heard, Those too afraid to say a loving word. All those whose hearts are ever filled with fear. For a world that's dying, let us show we care. that we cannot heal. Send it to hell. wenst jullie